De gewapende strijd is voorbij, zegt de INLA, een afsplitsing van de IRA. De groep zegt zijn doelen te willen bereiken door een vreedzame politieke strijd en bereid te zijn de wapens in te leveren. De INLA staat achter een aantal grote aanslagen in het Noord-Ierse conflict, waaronder een bomaanslag in 1982 waarbij 17 mensen omkwamen. Binnen de FNV rommelt het over de toenadering tussen voorzitter Jongerius en PVV-leider Wilders. De kwestie wordt besproken door zowel de top van de vakcentrale als door de aangesloten bonden. Jongerius en Wilders zullen binnenkort met elkaar praten om te kijken of ze samen de strijd kunnen aangaan tegen verhoging van de AOW-leeftijd. Het CNV ziet niets in zo'n samenwerking. Turkije stelt aanvullende voorwaarden aan het herstellen van de relaties met Armenië. Gisteren sloten de landen een verdrag, maar de Turkse premier Erdogan plaatst daar nu kanttekeningen bij. Hij zegt dat het parlement het verdrag pas zal goedkeuren als Armenië zich terugtrekt uit nagorno karabach een enclave in Azerbeidzjan. Armenië bezet Nagorno-Karabakh en Turkije steunt de Azerbeidzjanen. Met de opmerking lijkt Erdogan Azerbeidzjan gerust te willen stellen. De Verenigde Staten zijn niet bang dat de Pakistanse kernwapens in verkeerde handen vallen, ook al neemt de terreur in dat land toe. Dat heeft minister Clinton van Buitenlandse Zaken gezegd. Ze reageerde op de beëindiging vannacht van een gijzeling door extremisten in het Pakistanse legerhoofdkwartier in Rawalpindi. Clinton zei er wel over dat militanten een steeds grotere bedreiging vormen voor de Pakistanse autoriteiten. De wielenklassieker Parijs Tours is gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij won de sprint van een kopgroepje van drie man. Vorig jaar schreef Gilbert de najaarsklassieker ook al op zijn naam. Tweede werd Tom Bonen, ook uit België. En derde werd de Sloveen Bozic.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 Natuurlijk kunt u verzoekplaatjes aanvragen via goldencfm.casema.nl en wij zullen proberen ze zo spoedig mogelijk voor u te draaien. astray, deep in hurt when they go. I went away just when you you need me so. You won't regret. I'll come back begging you.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 Goedenavond luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe live uitzending van eh, Golden CFM. En eh, ja, voorlopig de laatste keer eh, met Daan. Ja, je moet twee keer mensen zonder mij doen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat kan eigenlijk niet. Ah, nee, dat kan niet. Daan, Daan, gaat naar Turkije. Lekker. Helemaal niet goed voor hem, want het is allemaal all-in. Dat gaat helemaal verkeerd. <laughs> Waarom nou? <laughs> nou, ik ken jullie een klein beetje. Er gaan nog, <laughs> oh, Je bent niet de enige die gaat. Oké. <laughs> hey, maar waar hebben we naar geluisterd, Job? De, eerste twee we hebben, de eerste twee nummers die wij draaiden waren eigenlijk eh, in de jaren uh, 60, 70 twee herkenningsmelodieën van eh, twee piratenstations de eerste was eh, Radio Caroline. En dat was het nummer Caroline van de Fortunes. Een Britse popgroep eh, die eh, voornamelijk in de 60 en 70 jaar behoorlijk succes had. En de tweede was Everlasting Love van The Love Affair. En dat is... officieel door Leo Blokhuis, professor in de tenminste noemt hij zichzelf, in de popmuziek bekendgemaakt dat, hij, dat dit nummer de meeste hitnoteringen in de top 40 heeft gehad. Zo, doe maar. Het is, eh, een, eh, eh, verder is het geen echt een, we een, een, een een kraker, maar een heleboel mensen hebben het op het vinyl en later ook op de cd gezet. Ah, klonk lekker. Ja, lekkere muziek. Wordt word u lid van Veronica. Dat werd een... wordt u lid van Veronica. <laughs> Okay. <laughs> We gaan door met een Nederlandse groep Q65 uit het Haagse. uit de jaren 60. En ja ruwe, blanke pit, maar ook bewust een lelijk geluid. Dat hebben ze gemaakt, maar toch is dit eh, een, wel lekker nummer N uit 1966. I will love you when I know that I can I will love you when you know what I am. You think that you love me, but you don't know me yet. Perhaps I'm Eh, de Shirelles, een Amerikaanse meisjesgroep uit begin jaren 60 met hun grote hit Going to the Chapel of Love, of Love uit 1964. Daarvoor draaiden wij voor u Sandy Shaw, oftewel eh, Sandra Ann Goodrich, een van de meest populaire Britse zangeressen uit de jaren 60, die altijd op blote voeten optrad. Is het nou handig dan? Dat vond ze prettig, gewoon. Heel, heel simpel. Lekker luchtig. Eh, Later kreeg ze het zelfs, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk, een eigen schoenenlijn. <laughs> Terwijl ze zelf graag op die blote voeten stond, kreeg ze toch uh, <laughs> ja, een schoenenlijn. <laughs> Het is niet oh. anders. Oké. Goed, ehm, volgende nummer. Eh, van de Britse folk rockband uh, Steelers Wheel hebben wij voor u uitgezocht Late Again uit 1973. Late Again When I get home, you'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. I know that I can show some respect, especially when I'm wrong. But when I get back, I know you say you've been on. Heerlijk. Ja. Je zit mede lekker, lekker mee te swingen. <laughs> Ja, de Engelse glam rock band Sweet was dat. Met een nummer dat heet Poppen Joe. En dat is een hit van hun. In 1972 heeft zelfs op de eerste plaats in de top 40, de Nederlandse top 40 gestaan. En uh, eh, 13 weken in die top 40. En, eh, een groep die uh, werd door een koppel die ook met Suzy Quattro en Hot Chocolate produceerde. En dat zijn toch ook niet de eerste de beste uit de hitgeschiedenis. Tommy Jones en de Chandels, ken je dat? Mm, nee. nee, nee, nee. Panky, Laten we ja, draaien, dan weet je het vanzelf dan weet ik vanzelf wel. Uit 1966, Hanky Panky. My baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. Hey, my baby does the Hey, my baby does the I saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her. my baby does the hanky panky. Yeah, my baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. My baby does the saw her walking on down the line. Yeah, you know I saw her. wel J.J. Cale. Een eh, Amerikaanse singer-songwriter. Zoals hij hier op eh, Wikipedia wordt genoemd. En tevens gitarist. En hij is eigenlijk het bekendst geworden door twee songs die vertolkt zijn door Eric Clapton. Met name dan After Midnight en Cocaine. Dit was eh, Cajun Moon uit 1972. Een hele grote hit van hem. We gaan naar de Peddlers. Peddlers, een, een een groep met eh, een van mijn meest favoriete muziekinstrumenten, het Hammond B3-orgel. Mhm. Ik vind dat zo lekker. We hebben het al eens eerder gedraaid. We gaan het nog een keertje voor je doen. On a Clear Day, het 1972. He'll drink a drink a drink to Lily the Pink. be bony. He would never eat his meals, and so they gave him medicinal compound. Now they move him round on wheels. We'll drink a drink a drink the lily, the think, the think, the think, the savior of the human race. For she invented medicinal compound was efficacious in every case. Johnny Hammer had a terrible He could hardly say a word. And so they gave him medicinal compound. Now he's seen, never heard. We Drink a drink a drink a drink a drink a drink the savior. for echoes had terrible freckles, and the boys all called her names. But she changed with medicinal compound. Now he joins in all the game. Savior of the human she medicinal compound, most efficacious in every case. to heaven, a soul ascends. church bells they did ring. She took with her medicinal compound. Hark the herald angels sing. Eh, de uh, Scaffolds. Een groep die slechts twee jaar heeft bestaan. En dit is echt de grootste hit geweest daar in 1968. Lily the Pink. We gaan nog een eh, Britse rockgroep eh, beluisteren en wel de Small Faces. Heel erg begint, bekend met allerlei nummers. Wij hebben voor u uitgezocht Tin Soldier uit 1967. Thank you. je vroeg voor mij geworden vandaag. Ja, ik denk dat je helemaal niet naar je bed gaat Nee, dat ga ik ook niet. Daar was ik al bang voor eigenlijk. <laughs> kan het nog gezellig worden. Ja, ja, ja. Goed, uh, eh, T-set eh, uiteraard. Eh, de groep uit 1965, Nederlandse groep. Met onder andere Peter Tetro, de zanger. En Hans van Eyck, een, een toetsenist. ook tevens componist van het een en En dit was dan Early in the Morning uit 1966. De volgende groep heeft eigenlijk geen introductie nodig. Een nummer daarentegen, dat, daar wil ik dan wel het eind aan over vertellen. Want het is een, eh, een opening track van eh, het album Beggars Banquet. Dan weten de kennis al wat ik bedoel. En dan beginnen we met Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. En dat is dan uh, Sympathy for the Devil. Een geweldig nummer. Eh, door de, eh, het nummer, door de magazine Rolling Stone op nummer 32 geplaatst van uh, hun lijst van de 500 grootste songs van alle tijden. En dat wil nog wat zeggen. Ja, dus Sympathy for the Devil. Ja, daar baal ik een klein beetje van. Hij wil dus, niet, hè, joh? Eh, nee, hij doet het niet. Eh, typisch, heel raar. Ik heb, hem, uh, ik heb toch dat cd'tje volledig afgeluisterd. Maar goed, het is niet anders. Dan gaan we iets anders doen, uh, Dan. Dan gaan we gewoon het volgende nummer nemen. En dat is van Sly and the Family Stone. En, een, een groep die eigenlijk bekend is geworden op het uh, Woodstock Festival. Maar al veel eerder bezig was, namelijk al in 1966. En ze zijn eigenlijk in 1975 ermee opgehouden. Eh, dus heel erg bekend geworden. En eh, nou, deze zal er wel moeten werken. Ja, ja. we gaan, we kijken. 1971.